Alle mijnwerkers liggen nog in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat sommigen vandaag al naar huis mogen. President Piñera zei dat de geslaagde reddingsoperatie het land eenheid heeft gebracht en het imago van Chili wereldwijd heeft verbeterd. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking en vooral in de kustgebieden af en toe wat regen.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 De ministers binden zich in het overleg officieel aan het regeerakkoord en maken afspraken over de verdeling van taken. Minister De Jager zei vooraf dat het een lastige tijd wordt, maar dat hij de uitdaging graag aangaat. Aan het begin van de middag wordt het kabinet beëdigd en verschijnt het op het bordes van Huis ten Bos. Daarna is de overdracht van de portefeuilles per departement. De gezondheidstoestand van de meeste mijnwerkers die in Chili zijn gered is veel beter dan verwacht. Wel hebben sommige infecties in de mond en oogproblemen. Afgelopen nacht werd de laatste van de 33 mijnwerkers in een capsule omhoog getakeld. Alle mijnwerkers liggen nog in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat sommigen vandaag al naar huis mogen. De Zielbertannenmoorden in de Tweede Wereldoorlog hebben 45 Nederlanders het leven gekost. Elf anderen hebben de aanslagen overleefd, blijkt uit een boek van historica Inger Schaap. Daarmee is het aantal Zielbertannenmoorden voor het eerst vastgesteld, zegt het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Zilbertanne is de codenaam voor moorden op gewone burgers die de Duitse bezetter liet plegen uit wraak voor aanslagen van het verzet. Het aantal precieze slachtoffers was lastig vast te stellen omdat de Duitsers alle documenten hadden vernietigd. De Griekse politie heeft in Athene traangas ingezet tegen personeelsleden die de toegang tot de Acropolis blokkeren. De werknemers zeggen dat ze nog twee jaar salaris te goed hebben. Zo'n honderd ambtenaren van het ministerie van Cultuur sloten